Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. In Suriname is de omstreden amnestiewet aangenomen. Dat gebeurde na dagenlang vergaderen in de Nationale Assemblée in Paramaribo. Uiteindelijk stemden 28 afgevaardigden voor en 12 tegen. Op verzoek van Nieuw Front was de stemming hoofdelijk... zodat duidelijk zou zijn welke parlementariërs voor de wet hebben gestemd. Met de wet kunnen de verdachten van de decembermoorden in 1982 amnestie krijgen. Vlak voor het in stemming brengen heeft Ronnie Brunswijk geëist... dat de amnestiewet niet zou gelden voor daders van de slagpartij Moiwana in 1986. Daarbij kwamen ongeveer 50 mensen om, onder wie zwangere vrouwen en kinderen. De eis van Brunswijk is aangenomen, waarna over de wet werd gestemd. De Nederlandse ambassadeur in Suriname betreurt het besluit van het Surinaamse parlement... Behalve Nederland hebben ook de VS, Frankrijk en de EU in een vroeg stadium ervoor gepleit bij Suriname om deze weg niet te kiezen. Dat pleidooi is helaas niet beantwoord. Dat betreur ik, zei ambassadeur Jacobi. CDA-kamerlid Ferrier vindt dat het proces tegen de verdachten van de decembermoorden toch moet doorgaan. Als ze niet worden veroordeeld en geen straf krijgen in Suriname... moeten wij er samen met de internationale gemeenschap voor zorgen... dat ze nooit meer een reisvisum krijgen, vindt Ferrier. Het inkomen van kinderen die thuis wonen gaat niet meetellen bij de huurverhoging die woningcorporaties mogen opleggen aan huurders die meer dan 43.000 euro verdienen. Dat zei minister Spies in de Tweede Kamer. Jonge mensen mogen we niet ontmoedigen om bijverdiensten te hebben... en ouders mogen daarvoor niet worden bestraft, zei ze. Spies benadrukte dat een inkomen van 13.000 euro per jaar... van inwonende kinderen tot 23 jaar niet meetelt. De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning zitten... naar een duurder huurhuis vertrekken of een huis kopen. Het weer, de bewolking overheerst, maar de komende uren zijn er steeds meer opklaringen. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. Overdag droog, op steeds meer plaatsen zon en dan wordt het 7 tot 11 graden.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 When she's lost. the one she longs to give her body to. Daytime friends and nighttime lovers, hoping no one else discovers where they go, what they do in their secret hideaway. Daytime friends and nighttime lovers, they don't want to hurt the other, so they love in the nighttime and shake hands no peace of mind, just a longing for the way things should have been. And she wonders why some men never find that a woman needs a lover and a friend. Daytime friends and nighttime lovers, hoping no one else discovers where they go they do in their secret hideaway. They tie friends. Kenny Rogers, de grijze duif, grijze man met een grijze baard... en heeft ook een hoop eh, lookalikes. En er is zelfs een website waarop je eh, al die lookalikes <laughs> kunt gaan bekijken. In ieder geval, je hoorde daar eh, hier dan in ieder geval de man in de originele versie, zal ik maar zeggen. Daytime Friends, Nighttime Lovers, Kenny Rogers. Zanger, countryzanger. Hij is ook daarnaast nog fotograaf, songwriter, acteur en zakenman. Daytime Friends, Nighttime Lovers. De Nighttime zit er bijna op. Goedemorgen allemaal, welkom bij de Varen op Radio 1. Dit is de nacht, klinkt anders tot 6 uur. En eh, over een uurtje dan eh, is het tijd voor het Radio 1 Journaal... met daarin natuurlijk uitgebreid aandacht voor de amnestiewet... die afgelopen nacht in eh, Suriname is aangenomen. Tot die tijd nog gaan het voor veel muziek. Er is muziek uit de eigen archieven. Bijvoorbeeld wat ik je nu laat horen. Als het papier was, dan zou ik zeggen... de inkt is dus nog nat, want de opname is nog in 24 uur uit. Gisterochtend in alle vroegte was hij te gast bij het ochtendprogramma van Giel Belen.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 voor een aantal uh, radiooptredens. En een van die uh, radiooptredens was dan gisterochtend in alle vroegte bij 3FM... in het eh, programma van vriend en collega Giel, Jason Mraz. Hij zong daar I Won't Give Up. Die opname heb je net gehoord. En later dit jaar dan komt hij voor een uitgebreid concert naar Nederland toe. 22 november zal er plaatsvinden. Jason Mraz zal dan een optreden geven in het Ziggo Dome in Amsterdam... in het kader van de Tour is a Four-Letter Word Tour. <gasps> Begrijpt u wat ik bedoel? I Won't Give Up, Jason Mraz dus. En dit is Leonard Cohen... Different Side te vinden op Old Ideas, de meest recente cd. We find ourselves on different sides of the land. Famine up on the hill. I say that you should, you could, you can. You say that you must and you de platenmaatschappij ook wel verraste de platenmaatschappij ook dat eh, hier in Nederland dat de nieuwe CD van Leonard Cohen, Old Ideas, zo'n eh, gigantische verkoop had. Een aangename verrassing inderdaad. Je hoorde van dat album Different Side. En vorige week toen uh, heb ik de cd van Leonard Cohen... in de etalage gezet als eh, object dat gewonnen kon worden. En de vraag die ik toen stelde... Ehm, Leonard Cohen heeft ooit het nummer Suzanne gecomponeerd... en in Nederland is dat een hit geweest voor Herman van Veen. En de vraag die ik toen stelde, dat was... Eh, wie heeft destijds die Nederlandse tekst geschreven? Nou, er zijn een behoorlijk aantal fouten, maar ook goede inzendingen gelukkig binnengekomen. Degene, een van degenen die het goede antwoord had... en dat is uiteindelijk uh, uitgelood en dat is dan de winnaar geworden... dat is Tim de Haan, een bakker uit Egmond binnen... De cd is, eh, als het goed is, inmiddels al eh, aangekomen in de bakkerij. Tim de Haan uit Egmond binnen, die heeft dan de Leonard Cohen cd Old Ideas gewonnen. Een ander liedje van Rob Gispijn, dat wil zeggen, heeft de tekst geschreven voor dat nummer. Dat heeft destijds ook de hitparade gehaald. Hier is ze nog eens een keer. Loekie Knol. Het is heerlijk als je iemand ontmoet die je aardig vindt. Maar je zit met problemen als je al had. Ik zat mijn leven lang op school, maar het was nog veel te kort. Want ik ben in de war en het lijkt of ik steeds stommer word. Ik weet alleen wie ik ook kies, dat ik iemand verlies. Wat heb ik nou aan al nu ik voor de keuze sta. Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van gel. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. rekenen was. Dan had ik al gauw deze zonkere opgelost. Ik was de beste van de klas. Ik droeg de wijsheid in mijn tas. Hoeveel is veel, is het meer dan genoeg? Ach, het is flauwekul. Denken doen we wat te maar ik weet wat ik voel. Wat heb ik nou aan al nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van je zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Wat heb ik nou Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas en Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Wat heb ik nou aan afgebracht, nu ik voor de keuze sta? kan ik in dat hij uh, eh, <laughs> B-pakket aan het volgen is. Eh, algebra. Door Loek Knol, 1975, toen had ze daarmee een eh, hit met dit algebra. En dat liedje dat werd gecomponeerd door Leo Unger. Dat wil zeggen, de muziek die was gemaakt door Leo Unger... en de tekst was van Rob Gespijn. Deze dus week even geen quiz, maar volgende week dan, is er weer een nachtquiz... hier bij de Nacht Anders. En zo rond deze tijd dan kan je eventueel de bezitter worden van MDNA. E, dat is de nieuwe cd van eh, Madonna. Goed, volgende week gaan we daar dus eh, een mooie vraag over stellen over Madonna. Nu even aandacht voor uh, de Munnik, de Radio 1 cd van deze week. Het Heerst is de titel daarvan. En hier is een liedje uit dat album, Suiker en Azijn. weet het sinds gisteren, jij bent weggegaan, ben je kwijt. Oh Suzanne, ik had wel een plan, maar wat ik niet kreeg was de tijd. Ik schreef voor het eerst weer een lied lief, maar het is een ode aan jou. Dus ik zou niet echt weten meer waarom ik het zingen zou. zijn er ook dagen van lief. Dus ik vraag je, mocht hij bestaan, zeg hem dan. Ook al kom je echt nooit meer terug. Maar het feit dat je hier wel ooit was, gloeit als de zon warm in mijn rug. En alle dromen laat ze komen. Ik, Ik weet gaat om het suiker en azijn. En dan liggen ze nu scherven om ons heen, Ze altijd onze dromen zijn. zijn dagen bij de grootste kans voor nog te klein. you Thomas Agda. Die waagde zich aan de vertaling van Fire and Dream van James Taylor. Het is hem goed gelukt, moet ik eerlijk eh, toegeven. Het Heerst, dat is de titel van het album waar het allemaal op te vinden is. Je nieuw werk van uh, en de Munnik. De drie Franse platen op een rij. Je hoort straks Alain Souchon met Food Sentimental... een plaat drie, uit 93, uit de oudheid 1955. Le Compagnon de la Chanson. En dit is heel recent wat je nu hoort. Mademoiselle K. les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas des déconner, pour des cons alors les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous ravage à la cœur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles un mieux un rêve un cheval foule sentimentale les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment. uit het Franse Het dossier Je hoorde uit 1993 Alain Souchon met Foule Sentimentale Chanson pour l'auvergne. Dat was in 1955, Les Compagnons de la Chanson. En dat werd weer voorafgegaan door eh, Mademoiselle K. Een Franse band onder leiding van Catherine Girac. En zij zong Terre te Plaire. Een actuele plaat, want die was van eh, vorig jaar. Regina Spector, daar heb ik in het verleden vaker wat van gedraaid... want dat is een hele goede zangeres en een nog betere pianist... en een nog betere componiste. Nou, beter kan je het niet treffen. Ze komt uit Amerika. Ze is eigenlijk eh, Russische van oorsprong. Ze is eh, geboren, maar de ouders, toen ze klein was... die hebben op een gegeven moment toch de mogelijkheid gehad... om naar Amerika te emigreren. En daar is een... Eh, muziekstudie gaan beginnen. En uiteindelijk heeft ze zich opgewerkt tot een eh, voortreffelijke artiesten. Er komt binnenkort een nieuw album van haar uit, What We Saw From The Cheap Seats. En in juli zal ze ook naar Europa komen voor een aantal optredens in eh, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Maar ze komt ook naar België toe. Ze zal namelijk een optreden geven op het uh, eh, Rock Werchter Festival. Regina Spector, hier is eh, de single van dat album What We Saw From The Cheap Seats. DJ heeft als titel Don't Leave Me, oftewel Nummer Kietepa. legend frozen, frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that. Russische roots. Dus geen familie van eh, de bekende producer, The Wolf Sound. Want die Spectre dat schreef met een C. deze Spector met een K. Regina Spector, Don't Leave Me, nummer de single van dat album. What We Saw from the Cheap Seats dat binnenkort zal uitkomen. En op Rockwerchter zal ze staan. Queen fans opgelet, als je BBC voor kan ontvangen... dan zou ik in ieder geval daar vrijdagavond naar gaan kijken. Vanaf 10 uur kan je eerst uitgebreid kijken naar een documentaire... onder de titel Days of Our Lives. En daarna is er een concert, dat zal dan om 12 eh, uur uitgezonden worden. Een concert dat plaatsvond op kerstavond 1975. En hier dan een plaat van Queen. Bij Radio 1, de VARA. In de nacht ging het anders. Queen en Radio Gaga. uitgebreid op BBC voor vrijdagavond de documentaire... en een uh, live optreden registratie ervan uit 1975. Queen hoorde je dus met Radio Gaga. Even aandacht voor de verjaardag eh, van vandaag. Ik pik er een paar uit. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen jarig op eh, van vandaag de dag. Wim Kerkhoff bijvoorbeeld van de Amazing Stroopwafels. Die is van 1953 en van 1944 Willeke van Amrooy. En van 1942 is Alan Clark, zanger van de Hollies. tell me De Hollies toen nog met Graham Nash erin en ook Alan Clark. In die periode hadden ze een eh, reeks van hits. Bust Up was in die periode bijvoorbeeld een grote hit. En ook dit kon rekenen op aardig wat succes, met name in het Verenigd Koninkrijk. Alan Clark was toen de zanger, de belangrijkste zanger van de band. Minder belangrijk als zanger was Graham Nash, maar hij deed toch een groot deel van de composities. Alan Clark, hij is vandaag 70 eh, geworden. En de Hollies die bestaan nog steeds, jawel. Alan Clark die doet niet meer mee. Die eh, heeft eh, een paar jaar geleden besloten om ermee te stoppen... en van eh, de oude dag te gaan genieten. En ja, dan kan je ook vragen... wat blijft er dan nog van de echte Hollies over... als ik weer en Ellen Clark er niet meer bij zitten. Maar goed, in ieder geval de Hollies... de overige leden bestaan nog steeds... en dat weer aangevuld met een aantal nieuwkomers daarin. En ze hebben zelfs nog een eigen website. Jessa elders uit de jaren zestig. Nog een tv-tip, dat staat dan eh, tegenover eh, dat Queen-concert eh, waar ik het al eerder over had. Een film die op Nederland 2 is te zien. Die film die werd in 2005 bekroond met een Oscar voor beste buitenlandse film. Een Zweedse film is het en die heeft als titel As It Is in Heaven. Het gaat over een dirigent die een hartaanval krijgt... en dient ten gevolge zijn functie als dirigent niet meer mag eh, uitoefenen. Hij gaat op een gegeven moment dan weer terug naar, zijn, eh, naar het dorpje... waar hij ooit is eh, grootgebracht en waar hij een tijd heeft gewoond. En als hij daar in rust woont, dan wordt hij benaderd door mensen... met de vraag of hij het plaatselijk koor wil leiden... En wat adviezen wil geven. Nou ja, het, dat resulteert uiteindelijk eh, daarin dat eh, het koor op een zeer hoog niveau gaat uh, musiceren. En dat is allemaal te zien in die film As It Is in Heaven... die om vijf minuten voor half twaalf vrijdagavond op Nederland 2 te zien zal zijn. En dit is muziek uit die film. Gabriel's Song, hier is Helen Schoholm. de film is in Heaven, die dus vrijdagavond om eh, half twaalf te zien is op Nederland 2. Je hoorde Ellen Shorholm met Gabriels Song. En nadat de film in première was gegaan in Zweden, toen is het daar een eh, gigantische hit geworden. Aanstaande vrijdagavond is ook eh, zien op de televisie. Zaterdagavond op de televisie, het is al een herhaling. Maar de moeite waard om dat nog eens een keer te zien. Afgelopen zaterdag kon je deel 1 al zien. De Wereld Draait Door Recordings. shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. So come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. So come on, I'm talking to you. Come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. In black and white, they really, really ought to know. Those one track minds that took you for a working boy. Kiss them goodbye. You shouldn't have to jump for joy. Come op Amsterdam. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. So come on. I'm talking to you. Come on. They gave you life. And in return, you gave them hell. As cold as ice. I hope you live to tell the tale. I hope you live to shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. So come on, I'm talking to you. can do without. So come on, I'm talking to you. Come on, I'm talking to you. De wereld draait door recordings. Je kan er meer van zien zaterdagavond vanaf 10 eh, minuten voor half 12 op Nederland 3. Dit was het dan. De nacht ging anders bij de Varen op Radio 1. Mijn naam is Roel Koeners en ik zou zeggen een hele fijne donderdag verder. En de groetjes. Tot de volgende week. Hoi.